En als ik op de buitenthermometer kijk, geloof ik er eh, nog niet zo in. Maar u weet maar nooit hoe het weer ineens kan omslaan. Zoals ze in België zeggen, je weet nooit hoe je een koe haast. Eh, vandaag heb ik voor jullie weer een gevarieerd programma van thee tot bier. En ik heb ook nieuwe muziek mee. Blijf gewoon luisteren, dan hoor je het allemaal langskomen. Natuurlijk ga ik om tien over twee weer bellen met Rob Ricard dan heb ik hem weer eh, aan de telefoon en dan gaat het allemaal over hints en tips. En dan probeer ik weer wat los die jassen over de fabuleuze platenkeuze. En die hoor je straks om half bier. En tot die tijd kunnen jullie googlen om erachter te komen wat de platenkeuze zal zijn van vandaag. En vandaag is er ook weer eh, plek voor onze zeer gewaardeerde vaste donderslagcolumnist Theo Verriet. En deze met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En ook nu heb ik weer een gerucht gehoord Theo die schijnt samen met zijn moeder in oktober op eerste kerstdag jarig te zijn met enorme jeuk en zonder cadeaus. Nou, ik ken de details niet, maar straks om half drie gaat Theo het allemaal vertellen. Je kunt mij e-mailen, stuur je e-mail naar rogier.radio501.nl. Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd501.wordpress.com e en WordPress spel je met dubbel S. En op Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD 501. En op Twitter met dezelfde naam RVD 501. Nou, wat zou je zeggen van een stukje muziek? Daar is het nou wel tijd voor. En deze plaat was vorige week te horen op de eh, radio, op Radio 501 als de Donderdisc. En die is getiteld You're a Mean One, Mr. Greens van eh, Dweezel Zappa. Nou vond men eh, dat wel dat het een beetje een kerstplaat was. En dat vond ik nou wel weer meevallen. Eh, nog even over de bezetting. Wiesel Zeppa eh, speelt gitaar en zijn broer die zingt. En het zijn beide zoons van Frank Zappa. En als je naar de stem luistert, hoor je dat ook wel. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus, you're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. You're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. I know the Grinch is told Christmas cause his heart was two sizes too small. I know the Grinch is told Christmas cause his heart was you nauseate me, Mr. Grinch, with a nauseous super nos. You're a crooked jerky jockey and you drive a crooked horse, Mr. Grinch. Your soul is an appalling dump heap, overflowing with the most disgraceful assortment of rubbish imaginable. Mangled up entangled up knots. You're a foul one, Mr. Grinch. You're a nasty, wasty skunk. Your heart is full of unwashed socks, your soul is full of gunk, Mr. Grinch. The three words that best describe you are as follows, and I quote Stink, stank, stunk. I know the Grinch Christmas comes as hard too small. I know the Grinch too small. was dus de donderdisk van vorige week. En dat vind ik nou niet echt een kerstplaat. Maar goed, daar denken anderen anders over. Koud hè? De V-Boys. Zeg, heb jij het weer besteld? pokken weer. Hey! Last van koude tenen, koude hoeren, koude klauwen. Antivries. En? Ook you know. is weer eh, even na twee en heb ik eh, Rob die weer aan de lijn. En eh, vorige week had ik hem ook aan de lijn en toen kon hij mij vertellen dat dit niet de laatste keer was van, de, van de bluesmuziek. Dat was vorige week. En dat de week erop, dat is dus vandaag, dat hij alsnog bluesmuziek zou laten horen. ik bel hem natuurlijk nu voor een tip van de sluier. En volgens mij, ik hoor kopjes op de achtergrond is Rob in de uitzending en zit hij waarschijnlijk met, eh, met thee op dit moment. Want we zijn er natuurlijk altijd weer van thee tot bier. Ja, goedemorgen. Goedemiddag bedoel ik. Neemt u mij even niet kwalijk. Zo, ben je net je bed uit? Ik ben een beetje gederangeerd. Hoe, hoe noem je dat? Gederangeerd. Gederangeerd? Ja, en dat is dan meteen alweer een, een, een slipje. Dat is een woord dat je niet zo vaak hoort. Dat klopt. En dat is een cryptisch slipje van de, van de sluier. <clears throat> gedelanceerd. Ja, maar daar komen we dan eh, nog wel op terug in het, eh, bij de grote ontknoping. Bij de grote ontknoping? Om half bier. Oh, bedoel je dat? De grote ontknoping. Nee, ik dacht dat het ook een tip was. Ik denk, nou, nee, nee, nee, nee, zitten... nee, nu niet meer. Nee, ik blijf niet bezig. Ik denk, we zitten dik in de tips. Eh, ja, want uh, het is de laatste keer hè, dat we de blues doen. Oké. Dat is ook, althans, vandaag de laatste keer. <laughs> Eh, dat zeg ik dus, hè? Ja, ja, dat, Hoor, dat hoor ik, ja. Dus, ehm, eh, maar volgende week eh, wat anders. Dus nog even een herhaling van de tips, dat de mensen even goed kunnen googlen. Want dan ga ik daarna even een plaat draaien. Dus... Oh, maar ik heb nog veel meer tips, maar dat is allemaal zo... Nou, nou, hij is wereldberoemd. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar het is heel oud al, hè? Toch wel? Ja, uit 1965. Oh, als de mensen dat maar een beetje kunnen vinden. En hij heeft eh, met Johnny Winter gespeeld. En hij heeft in het voorprogramma van de Rolling Stones gespeeld. En hij heeft met Alice Cooper gespeeld. En hij heeft in de Edgar Winter groep gespeeld. En hij heeft eh, eh, met Led Zeppelin gespeeld. En hij heeft met uh, Todd Rundgren meegespeeld. Ja. Is het, is het goed zo? Heeft hij toevallig ook in de Yardbirds gespeeld? dat zou kunnen. Dat, er staat me bij dat ik dat gezien heb. Ja, ja. Is het een Engelsman? Nee, volgens mij niet. Hij is niet Brits volgens jou? Nee, volgens mij niet. Oké. Weet, je, weet je dat ik dat hier, ik heb dat er hier niet eens bij staan, man. Ik heb alleen maar eh, staan wat ideeën, niet waar die vandaan komt. Dan zou ik dat zelf nog moeten koekelen. Nou, dat ga je dan... Hij zou best wel een Brit kunnen zijn trouwens. Nou, dan moet je maar eventjes eh, gaan, gaan googelen. Ah, je weet al wie het is. Nou, ik heb een idee, maar ik, eh, ik weet het nog niet. En ik ga het ook nog niet zeggen. Want ik ben heel benieuwd. Nou, ik, doe het straks wil, maar. Ik wil niemand zijn Google-moment afnemen. Nou, dat doe het straks maar dan. Oké, dan ga ik eh, nu een plaat draaien die jij misschien wel mooi vindt. Dat weet ik dus niet. Ehm, de Pointer Sisters, die hebben voordat zij dus in eh, een beetje de dance soul hoek zaten... hebben ze een beetje jazzachtige muziek gemaakt. En toen waren ze ook nog met z'n vieren. Oh? En eh, ze hebben toen een hele mooie live eh, cd uitgebracht in die tijd. En een van die nummers, die hoor je nu steeds terugkomen eh, van, in de uitvoering van Jos Stone en in de uitvoering van Hans Stezing. Hans Stezing en de Blue Groove, moet ik zeggen. En het nummer, dat heet Yes We Can Can. En dan spreek ik je straks weer om half bier. Tot straks. time for all good men to get together with one another. Gotta iron out our problems and iron out our quarrels and try to live as brothers. And try to find peace within without stepping on one another. And do respect the women of the world. Remember, you all had mothers. We got you, stand uh yeah, and the world. we can, can. Oh, I can't Well, if we wanna, Yes, we can. I know we can make it work. Yeah. I know we can make it if we try. we can. Oh, we can, can. Yes, we can. Great God Almighty. Yes, And we gotta take care of all the children, the little children of the world. yes we can. 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerst op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Voor de Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation.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 En eh, enige tips zijn gedenonceerd met veel muzikanten gespeeld en waarschijnlijk Amerikaan. Dan kan je op googlen en dan kan je misschien raden wat hij bedoelt. Dit is Trouble van Ray LaMontagne. Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble. trouble been dogging my soul since the day I was born. Worry, worry, worry, worry, worry, worry just will not seem to leave my mind alone. Well, I've been. go. She won't let me go now. Trouble, oh, trouble, trouble, trouble, trouble. Feels like every time I get back on my feet, she come around and knock me down again. Worry, oh, worry, worry, worry, worry. Sometimes I swear it feels like this worry is my only friend. Well, I've been. Dan Het nummer heet Trouble en het komt van zijn gelijknamige album. En dat album heet dan ook Trouble. Eh, in Nederland maken ze ook hele mooie muziek. In het Neder-Saxisch zelfs. Zo noemen ze dat. Dat is Drents of Twens, die kant. En eh, het nummer heet Alinig moet je toch kunnen. En dan heb ik het over eh, Americana. Dat is het nieuwe album van Daniel Loos. de stad in een huis. Troost op het van nu. Of op een bed in een motel. Gigantisch ver van thuis. Maar de graaf. radio, jouw muziek. Dit mag niet gebeuren. Al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help hierdoor jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. op Radio 501. Blablabla. blabberblog, van Theo Verriet. Blabberblog.nl, 14 maart 2013. Jarig. Mijn moeder is twee dagen eerder jarig dan ik. Als kind is dat net zo erg als jarig zijn met kerstmis. Voor het gemak vierden we onze verjaardag namelijk altijd samen. De familie was toch gewend om elk jaar begin oktober op visite te komen. Dat het ook mijn verjaardag was, vergaten de meeste echter. Dat zag ik altijd al als ze binnenkwamen. Mijn moeder werd hartelijk gefeliciteerd een envelop werd overhandigd. En daarna hadden ze de handen vrij om hun jas uit te trekken. Waar is mijn pakje? Vroeg ik me dan teleurgesteld af. Want daar ging het me toch om als kind. Om de situatie niet pijnlijk te laten worden, liet ik het allemaal over me heen komen. Deed net of er niets aan de hand was en vermeed elke verwijzing naar mijn verjaardag. Het kwam zelfs meer dan eens voor dat mijn moeders verjaardag, want zo noemde ik het inmiddels, op mijn verjaardag werd gevierd. Mijn god, voelde ik me zielig. Als zelfmedelijden al niet bestond, had ik het toen wel uitgevonden. Het stomme is dat ik op de een of andere manier ook van genoot. Ik wilde dan gewoon niet dat mensen mijn geheim ontdekten. Ik was jarig en zielig en ik zwijmelde daarin, dus laat me nou. Net als krabben als je enorme jeuk hebt, zoiets. Toen ik in 1982 15 jaar oud werd, was het kermis in ons dorp. Mijn ouders waren vrij, dus toen ik ochtends opstond en naar school vertrok, sliep de rest van de familie nog. Op school vertelde ik niemand dat ik jarig was en die heel erg goede vrienden van mij, die hadden het ook niet door. Toen ik smiddags thuis kwam, waren mijn ouders, broer en zus feest aan het vieren in een kroeg. Ik maakte wat te eten voor mezelf, keek tv en ging extra vroeg naar bed. Na middernacht maakte mijn moeder me wakker om me te feliciteren. dag te laat dus. En ik vond het nog lekker ook. Rare vent. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Nou, dan gaan we maar wat eh, toepasselijks draaien. Birthday van Carly Simon. of our birthdays this summer. heb je zoveel wensen. En als je maar één wens mag doen, nou, dan eh, duurt het wel even voor je wat gevonden hebt. Dat was Carly Simon met Birthday. We gaan naar Nederland en daar hebben we ook hele mooie muziek. En uh, een van die muzikanten is Jack Mees. En van zijn laatste cd is, Guest Station Junkie. Twenty-four hour station 20 miles to go. Man, I feel so hungry after a two hour show. And I'll take the fastest food they got in store. I'm a gas station junkie like you never saw before. The missus behind the glass, she ain't too kind, but I don't mind. I leave the money behind. I swallow the food as fast as I can. I'm a gas station junkie. Start feeling sick again. Feel like an addict, addicted like hell. Diesel and petrol, man, I love the smell out on the highway, heading back home. I'm a gas station junkie, feel it right to the bone. Lordy Lord, this ain't the blues. Feel like I just ate my rambling shoes. Lordy Lord, this ain't the blues. I'm just drowning in some chemical juice. 24 hour station, 20 miles to go. Man, I feel so hungry after a two hour show. Now I'll take the fastest food they got in store. I'm a gas station junkie from my head down to the bone. I'm a gas station junkie I feel it right to the bone. I feel it right down to the bone. nou tijd voor de Los Lonely Boys uit Texas, de drie broers. En het uh, nummer komt van een laatste CD, Rock Penga, en het heet Pornstar. Pay attention to everything I'm um, talking about. Talking about. Talking about. What up, sounds naked. I'm in love with a porn star. She drives a big old car. She's the apple of my eye. say I'm gonna love her anyway Cause she's the sunlight that brightens up my day, day, day, day, day, day. she moved those hips and thighs. Hot dog, hot diggity dang. She knows what I like and what excites me. I mean for her nightly, the type that I be wishing to wifey. But I'm opened up like a book by her poet love. I show her love, all on my wall, hang her posters up. I type her name, my heart's window will open up. She never puts up a fuss. I'm with her because it's just a love story. Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? John Lennon weer bij uit Liverpool. John, Paul, George en Ringo, de Fab Four, de Beatles. En ze speelden voor jullie Revolution Number no. 1 van de White Album uit 1968. En je hoorde de geremasterde versie uit 2009. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. Het is eh, tijd voor Afrika. We gaan naar Afrika toe. En daar eh, vandaan komt Fatou Mata Diawara, ik moet het goed zeggen. En het nummer van haar laatste cd heet Sonkolon. Sonkolon oh, oh. afroja londo kasoroja lonte nide mango oyara duba kono uba fofana ato kasoro fanante nide mango oyara duba kono uba timen kasoro yatimante kana baga walide ma ama venga kanapaga ama amafengila ni kanapaga ama amafengila ni kanapaga falatoma ma ama sans sans sans sans sans sans sans sans sans sans sans sans sans sans sans roi, sans sans sans sans sans sans sans sans sans sans sans sans De Radio 501. Plaat voor je hoop. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. Alright, ladies and gentlemen. We're the rising sun. Oh, we've got a message. Deze week is tot vrijdagavond 9 uur Human Eye van The Rising Sun. En natuurlijk kiest Arwin Tamminga morgenavond in zijn wekelijkse show Under Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd.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 Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct Fly Emirates.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 Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Kamagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk eens op kamagraverkoop.nl Want de liefde is het mooiste wat er is.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 Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Voor de Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. Het is nu drie uur. Drie Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Oh, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Dan denk ik, is dat nou wel zo? Het klinkt wat overbeurig. Koken kan ik ja zelf, opruim kan ik leren. Maar ik wil ook niet uit eenzaamheid dat sneu verteren. Dus ik haal mij een hond op, zo'n brave grote hond. Die kwispelt tegen vrienden en tegen bandieten grond. Ik haal mij een hond op, zo'n fijne grote loebas. Misschien is dat waar ik al jaren onbewust aan toe was. Zo'n lieve dikke hond. Zo'n lieve dikke hond. Niet dat ik benood ben, kan mij ja prima redden. Maar dus kom in de kwispel wat de keur waar dan hebben. Ik dan fijn alleenig bij de radio gaan zitten. En ik ga hem zachtjes aan de kop terwijl er ligt te pitten. Ja, ik hou mij een hond op, zo'n brave grote hond. Die kwispelt tien vrienden en tien bandieten grond. Ik hou mij een hond op, zo'n fijne grote loebaas. Misschien is dat wel ik al jaren onbewust Zo'n lieve dikke hond. Mm, zo'n lieve dikke hond. Mm, zo'n fijne dikke hond. Geen een mooie dikke hond. Als me niet begint te kouden, heb een van mijn gitaar. En dat ik al mijn Playmobil op hoogte moet bewaren. Als zij maar niet de hele tijd alles nat maakt en zo meer. Reken hem, dak hem dat vanaf begin direct heel goed leer. Waar ik alweer Zo'n fijne grote hond, die kwispelt tegen vrienden en zingt bandieten groot. Ik ga mijn een hond op, zo'n fijne grote loebaas. Misschien is dat waar ik al jaren onbewust aan toe was. Zo'n lieve dikke hond, mm, zo'n lieve dikke hond. Zo'n fijne, fijne hond. Zo'n fijne, fijne hond. Ik hoor lui al denken waarom niet met een vrouw? Je moet toch ook van mens tot mens, maar dan zeg ik lustig nou. Ik wil niet meer die eenzaamheid en de liefde ondersnijden. Ik alle wit die wijd, haar ah, zij mooi met hem speelde. En dan mag hij hem de buiten om te wandelen. En dan kijk ik voor het raam naar buiten hoe die hond daar fijn loopt te wandelen. En dan kom ik weer naar binnen en dan zeg ik, mooi hond. Welkom in de tweede uur. We gaan nog een uurtje donderslag doen. En dat duurt tot 4 bieruur. En in dit uur heb ik voor jullie nog fijne muziek en ook nog de donderdisc. En de platenkeuze van Rob Ricard. En straks vlak voor bier weer de donderslag muziekagenda. Met een heel mooie laatste plaat van Gretchen Peters. Blijf er eh, lekker bij tot bieruur. En straks ook na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren tot 24 uur vannacht. Oftewel middernacht. Uh, straks Afternoons van 4 tot 6 met Arwin Tamminga. Dan van 6 tot 8 hoor je Buddy met Dreadlock. Uh, Rob de Greeuw kun je horen van 8 tot 10 met zijn Indie 501. En daarna is het hiphop tijd met GW Style in het programma Geluid uit de Bunker. En dat hoor je van 10 tot 12. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag met muziek van Daniel Lohus. En die heet uh, Ik haal me een hond op. En dat is van zijn laatste cd die net is uitgebracht. De Wonderdisc die komt zo langs als derde plaat van de tweede uur. Maar eerst muziek van Ellen Stone. Ook van zijn laatste plaat, zijn nieuwste cd. Het nummer heet Satisfaction. 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht. This is Gone Hurt van de nieuwe cd van Bonnie Tyler. De donderdisc. En eh, van het nieuwe album kwam dan de donderdisc van vandaag. The Rolling Stones uit 1978, The Beast of Burden. jouw radio, jouw muziek. Dit mag niet gebeuren. Al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help door jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek je al uh, gegoogeld op de platenkeuze van Rubricaar. De tips waren gedelangeerd, met veel muzikanten gespeeld en waarschijnlijk Amerikaan. Hij is gitarist en zanger. Wheels in Motion, dat is het nummer van de nieuwste cd van John F. Klaverband. En dat is een band uit Nederland en die verdient gewoon veel meer airplay dan dat ze nu krijgen. John F. Klaver standing here on shaky ground. And we're hearing things that make us gave band. moet je toch eh, wat meer naar gaan luisteren, denk ik. Aanrader. We gaan naar het Songfestival en dat doen we met Anouk. En dat is eh, binnenkort in mei. Isolated from the outside Clouds have taken all the light I have no control It seems my thoughts wonder all of the time. inzending van het Eurovisie Songfestival. En de vraag is natuurlijk, uh, eh, haalt ze het ook, de eindronde? En als je eenmaal in de eindronde bent, ja, haal je dan de eerste plaats? Ik weet het niet, we moeten het afwachten. Het is Popa Chubby, New York City 1977. was a young man, about 17, when I went downtown make the scene. I took the 7 train all the way from Flushing. White hot tops and my heart a rushing. Went to the Baron number 315. A man looking at a magazine that said punk on the cover. Didn't even look up. So I went inside and my ears stood up. Standing over by the record machine was a drag queen looking like a drag king. I just looked and listened at that beautiful thing as she played the music that made the color girls sing. Do, do, do, do, do, do, do, do. For the years that came and the years that passed, and I traveled around having a blast. Heard the Beastie Boys and the Bad Brains play 171 Avenue A, but there was so much drama in the NYC. It was hard being P.O. Papa Chubby. I got so tired of being you. But a white boy just gotta sing them blues. But that transition was the ignition, left me in a chronic condition, and it set this wild man on the loose. When I heard about sipping that gin and juice, rolling down the street, smoking indoor, sipping on gin and juice, laid back with my mind on my money and my money on my mind, rolling down the street, smoking indoor, sipping on gin and juice. With my mind on my money and my money. got something to say. Lou and Rachel, Snoop and Jay, BB King and Dr. Dre, making them hits like I ain't no chance. From the clubs New York to Paris, France, colored girls singing gin and juice. The music don't need no excuse. So P to the O to the P to the A. Papa Jimmy in the house today singing. Lady back with the mind of my money street. Smoking dildo, sipping on gin and juice. Baby back with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking in, dildo, sipping on gin and juice. Baby back with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking in, dildo, sipping on gin and juice. kids back in NYC. Jay Dudley, Daisy Lee Parsons, Tough Jeff Saylor, Billy Crystal, it's Papa Chevy From the Bronx to Brooklyn, back home in Queens, to the Lower East Side. the A. Papa jumping the house today. B to the O to the B to the A. Papa jumping the house today. B to the O to the B to the A. Papa jumping the house. En voor de liefhebbers van Papa Chubby, hij komt binnenkort naar Nederland. Hij Gaat spelen op het uh, uh, Blues, Rhythm and Blues Night in Groningen. Dit is Chris Isaac, live it up. it up, love it up, but I won't ever give you up. And if you ever leave me, baby, I won't take it if you go. Oh no, oh no, I'm following you. You can go downtown and run around, and baby, I could be your clown. But if you ever cheat on me, well, I won't take it, I know. Yeah, I know. I know following you. tell me lies and I might even sympathize, but if you ever leave me, baby, I won't take it. I know. Yeah, I know. I'm gonna know. I'll be far. give you up, and if you ever leave me, baby, I won't take it. I'll go. Oh no. If you go. Jouw radio, jouw muziek. Dit mag niet gebeuren. Al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help hierdoor jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. De platenkeuze van Rob Ricard. Luisteraars, het is momenteel half bier. En om half bier heb ik natuurlijk altijd weer eh, Rob Ricard voor de fabuleuze platenkeuze. Hij heeft Hallo? al een paar tipjes gegeven om eh, even over tweeën. En een van die tipjes, eh, dat was... Nou, Rob, ik hoor dat je aan de andere kant bent. Wat was een van die tipjes waar men op kon googelen? Help al die groepen waar hij overal in meegespeeld heeft. Ja, ja, ja. Maar jij had een idee. Ja, ik, ik dacht van... Maar dan moet hij wel Brit zijn. Ik dacht, eh, is dat soms eh, Jeff Beck? Nee. Oh. Nee. En ik weet, nog, ik, ik weet nog steeds niet of hij Brits is. Eh, volgens mij is hij namelijk Amerikaans. Maar, Jeff ehm, Beck? Oh, die, die jij bedoelt? Die ik bedoel. Ja, ja. Maar ik weet niet hoe ik er nou bij kom. Weet je, de McCoys, ken je die? De McCoys, ja. Ja? Ja. ja. Is dat Brits? Dat weet ik niet. Want daar heeft hij ook in meegespeeld. Toen hij 17 jaar oud was. Dat weet ik niet, de McCoys, of die Brits waren. Daar heeft hij het nummer Hang on Sloopy opgenomen. Hang on Sloopy, Sloopy, dus. Nou, het kon nog wel eens Brits zijn, ja. Maar dat weet ik ook niet zeker. Dat zou ik dus ook eh, naar moeten zoeken. Nou, eh, we zijn eruit. Waar dan? Eh, nu, weet je toch wie het is? Oh, het is Hang on Sloopy. Ja, maar die gozer, die, heet, die gozer die heeft overal meegespeeld. Ja, die heet Rick Derringer. Mm Rick Derringer. En Rick Derringer, ja, ja, volgens mij is hij wel Amerikaans. Ik ben hem aan het googelen om te kijken... Jij zit nu te googelen op dit moment? Ja, het is een Amerikaanse gitarist. Ja, zie je wel. Ja. Hengel Sloepie, ja, ik, eh, ik wist niet of het Brits was of, nou ja. Ja, Rick, Derringer, ja, en daar heb jij ehm, eh, een cd van of zo? Ja, oh, die gaan we draaien, man. Ja, en, en uit welk... Oh, ik... Zo, cd is weg. Ik zit inderdaad. Ik moet even zoeken, want ik heb het nummer niet ingevuld. Dat ben ik ook een... Ik heb alleen maar opgeschreven dat we naar zijn LP gaan luisteren. Ja, ja. Maar niet het nummer. Eh, uit welk jaar is eh, dit album? Ja, uit, welk jaar? Uit 1993 is het album. En het album... Oh, zo weer 20 jaar geleden. Hè? Ja, 20 jaar geleden. We zitten nou toch in 2013? Mijn god, man. Ja, de tijd gehad, jongen. Ja, dat, uh, dat kun je wel zo hebben, hè? Dat de klok gewoon doordraait. Man, man, man. Dat, dat had ik helemaal niet in mijn, eh, in mijn gedachten zitten. Nee, jij dacht van hij is vorig jaar uitgebracht. Ja. ja. Nee, niet dat het maar dat 1993 klinkt nog zo dichtbij. Ja, dat is ook zo. En eh, relatief, omdat hij al in 1965 begon. Mhm, ja. Nou. Nou, Rick Derringer en... Nou, eh, en eh, van de LP Back to the Blues ja? gaan we luisteren naar het nummer Blues All Night Long. Oké, zie je volgende week. Dag. keuze van Rob Ricard. de platenkeuze van Rob Ricard van vandaag. Hij heeft met heel veel muzikanten samengespeeld en hij is inderdaad Amerikaan. We gaan het even rustiger aan doen, want dit is wel weer heel, heel, heel even heel heftig geweest. En dan gaan we terug naar het Nederlandse repertoire. En dan komen we bij Huub van Lubbe van zijn nieuwste cd, Mijn Liefste Ogen. Mijn liefjes ogen zijn niet als de sterren, zijn ver van de maan laat staan de zon. Haar wangen blozen, maar gewoon als wangen. Niet als roos of als rhododendron. Wie er anders ziet, moet beter kijken. Mijn lief is mooi, met niets te vergelijken. haar haar zal ik niet gauw als gouddraad roemen. Haar lippen zijn niet rood zoals koraal. Haar huidje hoor je mij niet sneeuwwit noemen. En goddelijk loopt ze niet, ze loopt normaal. Haar hoef je niet met beeldspraak te verrijken Zij heeft zichzelf, zichzelf om mee te prijken. Mijn lief is mooi, mijn lief is mooi, mijn lief is mooi, met niets te vergelijken. adem heeft me nooit parfum geleken. Hoe zij mij ook wanneer ze zucht vervoert. Hoe heerlijk ik het ook vind haar te horen spreken. Er is muziek die mij meer ontroert. Als ik me vergis, zal dat wel blijken zij is zichzelf en ik mag blijven kijken. Mijn lief is mooi, mijn lief is mooi, mijn lief is mooi, met niets te vergelijken. Mijn lief is mooi, mijn lief is mooi, mijn lief is mooi. Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? 14 maart eh, ben ik eh, weer aanwezig met een gloednieuwe Donderslag Muziekagenda. Pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven en dan komt hier de agenda. Zie ik je er klaar voor? Uh, Gretchen Peters is eind februari gestart met een Europese tour met de naam 2013 Woman on Wheel UK Europe Tour. Ik heb voor jullie de data voor de Nederlandse concerten. Op 28 maart treedt Gretchen Peters op in Paradiso Amsterdam, aanvang 8 uur. Op 29 maart is zij in het Paard van Trooien in Den Haag, aanvang half 9. En op 30 maart treedt ze op in de Oosterpoort in de Binnenzaal en dat is in Groningen en de aanvang is 8 uur. En straks aan het eind van deze agenda draai ik muziek van haar. Op zondag 7 april treedt Buddy Willington op in de Half Moon in Londen. Aanvang 8 uur en dat is de plaatselijke tijd. En op woensdag 17 april treedt Buddy Willington op in de Gallery Music Bar in Prattelen in Zwitserland. Op 8 april zijn de Rival Sons in Tivoli in Utrecht. Op 22 april geeft Sinette O'Connor een concert in Paradiso, Amsterdam. Op 26 april kun je naar Southside Johnny en de Asbury Dukes in Paradiso, Amsterdam. Aanvang half 8. Op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar een evening with Mark Knopfer en Band. De kaartverkoop is op 11 september al begonnen. En dan voor de fans van de Zombies. Zij spelen op zaterdag 8 juni in Paradiso Amsterdam. Half 8 is de aanvang. De Moody Blues geven twee concerten in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En dat doen zij op 25 juni en op 26 juni. En de aanvang is 8 uur. In eh, Paradiso Amsterdam speelt op eh, donderdag 27 juni Patty Smit met de band. En zij speelt ook op vrijdagavond 28 juni. Aanvang half acht. Meer informatie op www.paradiso.nl. Op 17 november komt Nick Cave en de Bad Seeds naar de Henneken Music Hall. Kaartverkoop is op vrijdag 15 februari begonnen. De band Hans van Lier en de Sidekicks heeft de volgende optredens... waarvan er nog enkele eh, moeten worden bevestigd op 22 maart in zaal 12 en dat is de Wilhelminastraat 37 Wedde. Op 30 maart in Boei 12 aan de Roegeweg 3, Steendam, aanvang 9 uur. Op 13 april in het Boshuis aan de Bosweg 6 in Ter Apel. Op 20 april op het cultuurpodium van Slag en dat is in de Hoofdstraat 32 in Borger. Eh, zij treden vervolgens op in café Rembrandt op 26 april en het adres is Prins Hendrikplein 7 in uh, Zaandam. Dan staat Hans Verlier op 27 april op het podium tijdens de Rhythm and Blues Night in eh, Oostpoort in Groningen. de aanvang is 8 uur. En dan zijn we in mei op het bevrijdingsfestival op 5 mei om precies te zijn. En dan treden ze op in het Stadspark Groningen. We maken een sprongetje naar september. 6 september eh, speelt eh, Hans Valier en de Sidekicks in het Bluescafé aan de Nieuwstraat 74a eh, in Apeldoorn. Aanvang 11 uur en dan de laatste datum 28 september in Nooit Gedacht. En dat vind je aan de Nieuwe Weg 1A in Trips Company en de aanvang is 10 uur. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 7 maart 2013. En als je tips hebt voor de periode na 14 maart, stuur die dan naar rogier.radio501.nl. En ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. Ik heb het net al beloofd. Gretchen Peters met de titelsong van de laatste cd Cruel World. haven't done as well as I thought I would. I'm not dead, but I'm damaged goods. And it's getting late. I'm a rusty hinge, a squeaky wheel at the bad end of a shaky deal. Cursed by the hand of fate. And ooh. very lucky girl. closer. Don't live this long without regrets. Telephone calls you don't want to get. Stones you'd rather leave unturned. But oh, sand becomes the pearl pain or put the lights out. Either way, they got to go. Me, I'm gonna stick around, in for a penny, in for a pound. Cause I hate to miss the show. girl donderslag op donderdag. Hey, hey hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. Het is alweer bijna 4 uur en dat betekent dat aflevering 152 van Donderslag ook weer in het Radio 501 archief wordt gedropt. Om 4 uur gaat in de Studio 11 de apparatuur uit en dan schakelt mijn collega Heemagraad, zoals ook vorige week gedaan werd, over naar de centrale Radio 5Lijn studio. Na mijn zeer gewaardeerde radiocollega's en vandaag zijn zij er natuurlijk ook weer voor jullie op deze Radio 501 daverende donderdag tot spookuur. <laughs> En <laughs> deze week en de week erna kun je mij weer e-mailen. Dan stuur je ervoor een e-mail naar rogierradio Heel simpel, rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur.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 Het is ook mogelijk om Radio 5Lijn te sponsoren. Dat kan met een reclamespot op Radio 501 of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website wwwradio En eh, als je interesse hebt, eh, stuur dan een e-mail naar salesradio Maar je kan natuurlijk ook naar Voor de Kunst, www.voordekunst.nl en eh, daar vind je ook onze website over het crowdfunding project dat op dit moment loopt. En daar kan je ook allerlei reclamespots verkrijgen voor een niet te hoge prijs. Dat kan je allemaal vinden op onze website. De gele button met voor de kunst klik je aan. Of op Facebook zie je hem ook. En ook op mijn weblog zie je hem ook. Dat klik je aan en dan kom je vanzelf bij de website Kunst.nl. Tot zover de mededelingen van deze donderslag. Ik bedank mijn voltallige eh, redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 14 maart 2013. En ook Rob Ricard Theo Vriet bedankt. En de luisteraars thuis, op het werk en onderweg ook allemaal bedankt voor het luisteren. En dan nu tijd voor een Klaasje. Klaas rook onraad, op kilometers afstand. Stond hij als een trillend hertje met bewegende neusvleugels in zijn keuken. En wij genieten. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er weer volgende week op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot donderslag. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij Helder hemel. And in ah, ah. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. Hey. Hier, heren, vlucht We beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, we moeten de mensen wel denken.